De zon zat erin, de dag is ten einde, en avond rood reeds in de zeemlingsverfijnd. Wij gaan naar het strand er in verveer. Waar de golven zingen romantische onder groene palmen aan het strand der zee. Nam een melodietje op naar Groenland mee. In zilveren maan ligt door niemand gestoord. Hebben we dit lied van de zee vaak gehoord. Onder groene palmen aan het strand der zee de wij tezamen al ons wel en weer. thank you